met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash in India vorige maand werd mogelijk veroorzaakt door brandstofproblemen. Dat blijkt uit een eerste onderzoek. De brandstofschakelaars voor de motoren waren vlak na vertrek uitgezet. En daardoor kregen de motoren geen brandstof meer... en begon de Boeing stuurkracht en hoogte te verliezen. Hoe de schakelaars werden uitgezet en waarom wordt niet vermeld. Bij de crash kwamen 250 mensen om het leven. De beruchte Ecuadoraanse bendeleider Fito heeft ingestemd om uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten. Hij wordt in de VS verdacht van zeven aanklachten, waaronder drugs- en wapenhandel. Fito stond aan het hoofd van een van de grootste drugsbendes van Ecuador... en is daar veroordeeld tot 34 jaar cel. Begin vorig jaar ontsnapte hij, waarna in Ecuador chaos ontstond. Vorige maand werd Fito opnieuw gearresteerd. Nu Vito het uitleveringsverzoek heeft geaccepteerd... moet de Ecuadoraanse president het verzoek nog wel bevestigen. De politie heeft zeven mannen opgepakt die betrokken zouden zijn... bij een groot drugslab in Middenbeemster in Noord-Holland. Het bedrijfspand waarin het lab stond brandde vorige maand af. De verdachten zijn tussen de 24 en 59 jaar oud... en komen uit verschillende plekken in het land. Ze worden verdacht van het produceren van synthetische drugs... Italië heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. De vrouwen verloren afgelopen avond met 1-3 van Spanje. Maar er was genoeg voor de volgende ronde... omdat Portugal verloor van het al uitgeschakelde België. Titelfavoriet Spanje was al zeker van de kwartfinale. Het weer, het is droog en helder bij een graad of 15. Komende dag geregeld zon, in het oosten af en toe een bui.